Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Roemenië... gaat een radicaalrechtse populist verrassend aan leiding. Bijna alle stemmen zijn geteld en de partijloze Kalin Georgescu... heeft 22 van de stemmen gekregen. Volgens Roemeense media willen veel kiezers met een stem op Georgescu afrekenen met het politieke establishment. Georgescu belooft onder meer perspectief voor boeren en goedkoper voedsel en energie. Hij neemt het in de tweede ronde op tegen de huidige premier Marcel Ciolacu, de sociaaldemocraat die zo'n 20% van de stemmen kreeg. De tweede ronde van de Roemeense presidentsverkiezingen is over twee weken. De politie denkt te weten wie er achter de dreiging zit van een schietpartij op Breda's scholen. Op sociale media gingen er berichten rond dat er meerdere scholen in de stad zou worden geschoten. Nu wordt een minderjarige uit België ervan verdacht het gerucht te hebben verspreid. Volgens de politie is er geen sprake meer van een dreiging. Het is niet duidelijk of de verdachte is aangehouden. Op de luchthaven van de Turkse stad Antalya is na de landing de motor van een Russisch passagiersvliegtuig in brand gevlogen. Alle passagiers en bemanningsleden konden veilig het toestel verlaten. Het vuur is door de luchthavenbrandweer geblust. Het vliegtuig was afkomstig uit Sochi, een Russische badplaats aan de Zwarte Zee. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In zijn woning in Parijs is de Zuid-Afrikaanse schrijver, dichter, schilder en anti-apartheidsactivist Breiten Breitenbach overleden. Een van zijn bekendste boeken is De ware bekentenissen van een witte terrorist. Het gaat over de jaren dat Breitenbach in een Zuid-Afrikaanse gevangenis zat. Vaak in eenzame opsluiting. Breiten Breitenbach was 85 jaar. Het weer geleidelijk meer bewolking. Het wordt niet kouder dan 9 graden.